Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky is net aangekomen in Brussel. Daar gaat hij praten met premier Rutte en andere Europese leiders. Dat gaat vooral over meer wapens. Zelensky hoopt dat Europa nog andere dingen levert, zegt correspondent Kizia Hekster. Gisteren zei hij daarover in Londen, wij hebben de vrijheid, maar geef ons de vleugels om die te verdedigen. En daarmee doelde hij op gevechtsvliegtuigen. Die boodschap die zal hij ongetwijfeld vandaag ook herhalen. Een hoge EU-chef heeft net al gezegd dat er inderdaad meer militaire steun naar Oekraïne gaat. Maar om wat voor spullen het gaat, dat is niet duidelijk. En voor het eerst is er ook een groep vrachtwagens met hulpgoederen onderweg naar het aardbevingsgebied in het noorden van Syrië. Dat is heel moeilijk bereikbaar, omdat er al twaalf jaar een burgeroorlog aan de gang is. daardoor is het lastig om toestemming te krijgen. Zes vrachtwagens hopen dus alsnog het land binnen te komen we zijn met z'n allen een stuk gezonder gaan eten, heeft het RIVM uitgezocht. Ten opzichte van 2016 eten we meer groente en fruit en minder rood vlees. Ongeveer 20% minder dan in 2010. Ook het drinken gaat een stuk beter. Nederlanders pakken steeds vaker een kop thee in plaats van frisdrank. En bedrijven doen nog steeds te weinig om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, staat in het AD. Vooral bij winkeliers en kleine bedrijfjes is er bijvoorbeeld vaak nog geen vertrouwenspersoon... terwijl daar wel behoefte aan is. Sommige politieke partijen vinden dat bedrijven verplicht een vertrouwenspersoon moeten hebben. Maar de VVD ziet dat niet zo zitten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf, denk aan een wasserette eh, met twee werknemers. Ja, is het dan wel bijzonder als een van die twee werknemers dan vertrouwenspersoon zou moeten zijn. Uh, kijk het ook zeker naar de regeldruk. Eh, legt natuurlijk steeds meer ook verantwoordelijkheid neer bij die werkgever. Het is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen dat er een veilige werkomgeving is. En dat hoeft niet alleen op het bordje van de werkgever gelegd te worden. Vandaag is er een debat over in de Tweede Kamer. En het weer nog steeds meer wolken. En vanuit het noordwesten is er ook kans op een buitje of wat motregen.